Alleen dan zou er genoeg tijd zijn om de tekst in alle EU-talen te vertalen... zodat het parlement er voor 1 januari een besluit over kan nemen. Maar vrijwel zeker gaan de onderhandelingen ook na het verstrijken van die deadline door. Een groot knelpunt is de visserij. Het instituut Sportrechtspraak doet onderzoek naar 25 turntrainers... die beschuldigd worden van machtsmisbruik. De voorzitter van het instituut noemt dat een schrikbarend hoog aantal, zeker binnen één sport. afgelopen tijd hebben tientallen mensen zich bij het instituut gemeld met klachten tegen turntrainers. De hoos aan meldingen komt voor een groot deel door de wantoestanden die afgelopen zomer aan het licht kwamen. Veel turnsters traden naar buiten over de vrede behandelingen tijdens hun carrière. De politie in Leeuwarden gaat beelden van feestende Cambuur-supporters bestuderen... om te kijken of er mensen alsnog beboet kunnen worden. Bij het Cambuurstadion kwamen vanmiddag ruim 100 fans bijeen... om te vieren dat ze het jaar afsluiten als nummer 1 van de Eerste Divisie. Zulke samenkomsten zijn verboden. Ook hielden de supporters nauwelijks afstand en droegen velen geen mondkapje. In de zwaar beveiligde groene zone in Bagdad zijn vanavond zeker drie raketten terechtgekomen. Ze waren vermoedelijk bedoeld voor de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad, zeggen veiligheidsbeambten. Maar dankzij het afweergeschut van de ambassade werd die niet geraakt. Wel liepen een appartementencomplex en geparkeerde auto's lichte schade op.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 wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds ik alles wat gebeurd is bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkookpan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon. Herenigd zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door. Met het hoofd omhoog. see kersthits. Hoor je op ZFM. ZFM. slott och koja Över hela landet har en kollektiv noja Det pyntas, sjungs och skickas fåniga kort Åh oh, Jesus, se nu vad du har gjort för om du inte blivit född hade jag visst upp en hög Tibet Tomtar, lutfisk, fall med glögg vid någon risig gran Och som ackompanjemang får man överdoser utav bjällerklang Och när de återigen rullar Kalle Ankas spratt till mer gråt än skratt Ja, då vet man att Nu är det jul igen känner till för de små. Men jag minns när jag var liten, det var en mardröm redan då. Vid fem hade de väckt en och vi kom hela släkten. Min morfar och min faster och hennes man med andedräkten. De tvingar en till dans och en massa annat trams. Sen grälar de om vikten av att hålla sams. Jag hade önskat mig deg och kanske lite lego. Men trots allt smussel fick jag bara några pussel. Visst är julen hell, men jag står ändå leende och skrattar och bryter och sinnessjukt beteende. För här finns inte plats för någon variation trots så tomten och hans annan borde gå i pension. Alltid samma terror, år efter år och ens enda tröst är att ta sig en ton. Som man tar snaps efter snaps och man rumlar hem när man är packad som mänko den 23 december. Så när man griper om dasset som en chef sin ratt och suckar matt, ja då vet man att nu är det jul igen. grann en och yla som en skalad katt. Nåt om stilla natt, ja då vet man att...